Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijft Thierry Baudet politiek leider van Forum voor Democratie? Leden van die partij mogen er straks vanaf 6 uur over stemmen. Bestuur heeft een bindend referendum georganiseerd en het duurt tot morgenavond 6 uur. De uitslag wordt waarschijnlijk een paar uur later bekendgemaakt. Vorige week ontstond er veel gedoe bij de partij nadat er discriminerende dingen werden gezegd in appgroepen. Veel FDV'ers vinden dat Baudet daar niet goed mee om is gegaan. Er liggen nu minder dan 1600 mensen met corona in het ziekenhuis. En dat is voor het eerst sinds half oktober. Het aantal coronapatiënten op de IC's daalt ook al een tijdje. Het gaat nog wel om 458 mensen. Koopavond in het centrum van Rotterdam zit er morgen niet in. Burgemeester Abu Taleb vindt het niet verantwoord. Laatst met Black Friday was het al te druk, zegt hij. Morgen moeten de winkels om om 6 uur dicht om de last minute drukte voor pakjesavond te voorkomen. De rechter in Den Haag buigt zich vandaag over het vuurwerkverbod. Vuurwerkhandelaren willen dat verbod van tafel. Ze vinden dat het kabinet er veel te laat mee is gekomen en kunnen hun spullen nu niet kwijt. er zijn ook nog eens honderden containers met vuurwerk onderweg vanuit China. Spul hebben ze maanden geleden al besteld. Ondertussen heeft de politie de handen vol aan het aanpakken van de vuurwerkoverlast. Het lijkt dit jaar groter dan anders, zegt de politie in het oosten van het land. Je ziet wat voor een risico's er gelopen worden. Niet alleen door de mensen die het afsteken, maar ook door de omgeving. Als ik zie wat voor schade er veroorzaakt wordt, dan is dat heel, heel fors. Het gaat soms ook om vuurwerk dat over is van vorig jaar. Maar er komt ook veel illegaal vuurwerk het land in uit Oost-Europa. De verkoop daarvan gaat vaak via social media. Het weer, het is grijs, het regent regelmatig en het is een graad of 6 vanmiddag. Morgen ziet het er iets beter uit met af en toe zon en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.